ondanks dat het eh, ja, een beetje beperkt is hier door de coronaregels in de studio, is het best wel gezellig. En er staan hier jonge collega's die zeggen van wat is dit nu weer voor een oude meuk Blokhuizen? Ja, oude meuk, dag, prachtige muziek uit 1967. Het gouden hitjaar, ken je klassiekers? Het jaar waar de meeste onvergetelijke hits zijn gemaakt. Ja, waaronder deze dus van de Association Windy. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Het is 5 minuten over 11. Ik ga nog 55 minuten heerlijke muziek voor je draaien. En we hebben straks ook een verslag van Jeroen Vergent. Die weer zoals getrouw de straat op ging met zijn blauwe microfoon. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek voor je in de aanbieding van onder andere ABBA. goodbye, it's a four letter word because your heart. was er niet eh, verliefd op. Wij mannen dan. En vrouwen natuurlijk ook, hè. Oh, vergis je daar niet in. En uh, ze was natuurlijk groots in de jaren 80. Four Letter Word hoorde je hier bij GoFam. Op de zondagmorgen. Bij GoFam natuurlijk. ABBA ervoor met SOS. Zo is het maar net. Ehm, heb je oliebollen gebakken? En eh, staat het nog in je keuken? gooi die olie niet weg. Gooi dat niet door de wc, dat is een ramp voor het riool. Maar lever het in. En hoe en waar je het kunt inleveren staat op onze website go-rtv.nl. Dus gooi de olie niet weg, maar check eerst onze website go-rtv.nl. Daar vind je alle informatie over wat je met je doorgebakken oliebollenolie kunt doen. zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Twee uur zondagmiddag, mm, al je spullen staan al klaar. Koffers en wat dozen, oh, ik kijk er af en toe ik voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het eh, begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Zes uur zondagavond. Nou, tot ziens, zeg jij ik ga. Afscheid aan de voordeur. Mm, je rijdt weg, ik sta je naar. Waarom schreef ik niet? Zijn mijn ogen droog? Het is misschien net iets te vaak gebeurd om nog te huilen. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn wachten tot ik niet meer van je hou. Tien uur, zal proberen niet jouw lijf te zien, je geur te ruiken. Flink zijn, even flink zijn. Prachtig hè? Uit de beste zangers van Nederland. Deze track van Anita Meijer. Flink zijn. Op deze zondagmorgen. De eerste zondag van 2022. Ja. Dus wachten tot ik niet meer van jou. Road Syndicate hoorde je ervoor met Mockingbird Hill. Straks een verslag van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op met zijn eh, blauwe microfoon. En vroeg aan u, ja, wat zijn uw wensen voor 2022? Het zijn opmerkelijke antwoorden die u straks gaat krijgen. Luister zo meteen, dus blijf hangen. Maar eerst nog iets moois van Louis Armstrong. High Society Calypso. Just take that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, high. So society, my society. Yes, I wanna play for my former pal. He runs the local jazz festival. His name is Dexter, and he's good news. But something kind of tells me that boy is nursing the blues in high, high, high society. High society, high society, high, high, so, high society, high society. He's got the blues cause his former wife begins tomorrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square. High Higher Society, Higher Society, Square General, Higher Society, Higher Society. But brother Dexter, just trust your set. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun and play in such a way that you'll come back to your son. And I I I society, I society. As you sigh in Bates, bates, bates, bates, don't dancing. So sad. But to yes. Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society? ouderwetse muziek hoorde je van Louis Armstrong, High Society Calypso. En een prachtige van Chai Coltrane. En je hoort eigenlijk nog You Were My Friend. Fijn dat je bij eh, GoFM bent en eh, ik hoop dat je, dat je naar je zin hebt. Ook als je net je bed komt uitrollen. dan ben je toch hartstikke welkom hoor bij de show. Je hebt wel wat gemist. Maar dat ook niet zoveel te zaken, want we hebben natuurlijk nog heel veel moois in de aanbieding voor je. Dus er is alle reden om te blijven luisteren. Gezellig. We hebben bijvoorbeeld muziek van de Spice Girls. De vrouwen zijn goed vertegenwoordigd vandaag in de show. Ja, maar dan moet je nog heel even op wachten. Want eerst hebben we nog Vanessa. Ja. Cheerio. En daarna gaan we luisteren naar wat eh, Jeroen van Gent heeft eh, opgenomen op straat. Dus blijf lekker luisteren naar jouw Go the snake up the ladder, but was het eh, onderwerp van gesprek in de roddelmedia. Tja, Vanessa. ze nou, zijn niet voor niks Cheerio. Toedeloe, toedeledoki, ik ben weg. En ze heeft heel lang niks meer van zich laten horen. Cheerio hoor je. En de Spice Girls. En who do you think you are? En het allemaal bij GoFM. Ehm, onze razende verslaggever Jeroen Vergent die ging de straat weer op. En eh, ja, niet voor niks. Hij ging uw nieuwjaarswens ophalen. Nou ja, eh, vol bijzondere gebeurtenissen gaan we met z'n allen heel dapper verder. En wederom een nieuw jaar is afgelopen. En we gaan 2022 beginnen. Nou ja, we zijn hem stilletjes begonnen. En Jeroen van Gent vroeg u net voor de jaarwisseling op straat tussen de oliebollen en het vuurwerk door. Ja, wat zijn eigenlijk uw wensen voor het komende jaar? Goedemiddag. Mag ik kort korte vragen voor de radio? Ik heb zo'n een oud en nieuw vraag, heel kort. Ik heb een vraag? Mag dat heel even kort? Over de goede voornemens? Nou, zoiets, precies, inderdaad. die heb ik niet. Nou, <laughs> eh, eh, het is heel simpel. Ja, nou, niet lijnen toch nou? zeker? Eh, nee, niet lijnen. Nou, dan moet je even aan denken dan. Nee, maar 2021 is afgelopen en de voor de hand liggende vraag is... wat brengt het nieuwe jaar, wat brengt 2022 voor u? hoop. Hoop? Hoop. Ik heb net een mooi boek van Jane Goodall gekocht. Hoop. En hoop op betere tijden. Hoop op betere tijden, dat, is, dat is altijd wel. Maar is het nog concreet dat u zegt van nou, ik ga dit of dat doen in januari, februari? Eh, nou, niet, niet zo, nee. nee. We kunnen bijna geen plannen meer maken natuurlijk, hè? het is allemaal een beetje los vast nog. Ja. dus dat is het probleem. Maar zodra we weer kunnen gaan we. Zeker. 2021 is afgelopen. Wat brengt het nieuwe jaar 22 voor u? Voor mij? Ja, voor u persoonlijk ja, eh, hopelijk eh, nieuwe kansen en hopelijk geen COVID meer. Dat we weer normaal gaan doen. Ja. Dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja, want dit is natuurlijk niet zo normaal inderdaad. Dat, dit is eh, niet normaal hè, dat je weer voor kerst weer in de lockdown zit. En ja, dat je weer niet kan doen zoals je normaal kan doen bent. Hè. Gezellig bij elkaar, gezellig kerst vieren met vrienden en familie. Zoals je dat gewenst bent. Oud en nieuw. Oud en nieuw. Maar toch, het nieuwe jaar is er een lichtpuntje die zegt van, oh, daar, daar werk ik naartoe? Nou, de vakantie nou al geboekt. Ah, kijk, vakantie. Vakanties zijn al geboekt. Dat is leuk. Voorjaarsvakantie, zomervakantie. Dus, eh, dat is om naar uit te kijken echt. Dat is om uit te kijken, ja. Dus uh, tickets zijn al eh, in de pocket. 2021 is afgelopen. Maar wat brengt 22, 2022 voor u? Nou, ik hoop toch eigenlijk wel vrede voor iedereen. <laughs> ja, en dat we wat verdraagzamer zullen worden en blijven. Ja. Ehm, dat is mijn wens. Want ik merk wel eh, dat we een beetje verharden met elkaar. En het is ook niet makkelijk. Maar eh, als iedereen nou zijn best doet om eh, toch een beetje te doen wat ons gevraagd wordt. En niet op alles te reageren. En gewoon even te denken, wat langere termijn, een beetje vooruitkijken. Dan komen we er ook weer met z'n allen bovenop. Wat brengt 22 voor u? Heel simpele vraag. geen corona hoop ik. Ja, ja. Eh, en we hebben zelf hier een winkel, dus eh, we willen de klanten weer binnen hebben. Ja. Dat is eh, dus, dus geen corona betekent heel veel voor ons. Ja, precies. Daar zit veel aan vast. Ja. u bent, met ondernemer hier, winkel en u mist de klanten. Daar komt het wel op ja, dat mag niet meer. Hè? Dus, ja. En we kunnen natuurlijk click en collect, maar mensen, wij, kleding bij ons. Mensen willen het zien, willen het voelen, willen passen. Precies. Dat gaat allemaal niet. En 2022, wat zijn uw verwachtingen? Eh, ik heb goede hoop dat, dat, dat, dat corona overgaat. Ja. En misschien dat we dan eh, na de zomer weer een prikje moeten krijgen voor de, voor de volgende variant. Maar ik ben op zich wel positief. Oké. Ja, ik, eh, ik heb er wel geloof in. Is er nog iets, een stipje aan de horizon voor 2022? Een, een, verbouwing. Een? Een verbouwing. Een verbouwing? Ja, in huis. Ja. Oh, dat is eigenlijk klus. Ja, zeker. Ja. Wanneer gaat dat beginnen? Oh, mag ik zo vrijpostig zijn? Ehm, nou, het staat nog op de planning, maar ik denk het derde kwartaal pas. Derde kwartaal. een beetje zwaar, hè? Oh, dan moet nog even financieel rond? Even, eh, ja, juist. En wat wordt het, het huis verbouwen of een eh, schuur? de keuken. De keuken helemaal. Ja, Er zijn veel mensen die dat doen deze tijd. Ja, dat hoor je wel. Veel thuis, hè, thuiswerken. Dus ja, dat, eh, ja, dan doe je dit soort dingen. Dus 2022 brengt een nieuwe keuken juist, voor u? Juist. 2021 is afgelopen. Wat brengt 22 voor jullie? Gezellig, goed je best doen op school. <laughs> geld verdienen, want we worden 15. Nou, al geld verdienen met 15, oké. Eh, en, ja, veel chaos. Gewoon eh, veel chaos. <laughs> veel chaos. <laughs> ja, veel, chaos. Ja, dat is met de jaarwisseling natuurlijk, Toon. Maar 2022, heb je, nog een beetje vooruitzicht van wat je gaat doen? Heb je nog iets, een puntje aan de horizon dat je zegt, oh, dit is leuk in 2022? Ja, sowieso eh, een boot, toch? Gewoon varen in de zomer lekker. Ik wil graag wat zeggen over mijn ouders. Ja? Dat ze heel goed hun best hebben gedaan en zo. Oké. Was dit een zwaar jaar? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Ik hoor dat wel, voor veel jongeren ook. Scoobies racen. Wat is dat nou weer? Scooter <laughs> racen. oh, oké. Wat ik allemaal voorbij zie komen elke keer. achter Zo'n wheelie. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, Scoopje halen en dan kankert gassen. Gewoon <laughs> heng, heng. En eh, gewoon eh, goed ons best doen en eh, veel geld verdienen. En later, hè? Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor het radio? Ik heb een oude nieuwe vraag. Heel simpel, dus heel kort. Hele simpele vraag. 2021 is afgelopen. Wat brengt het nieuwe jaar 22 voor u? Nou, ik ben net moeder geworden, dus... Eh, oh, is helemaal ver... Ja, we gaan genieten van die oh. kleine man. Nou, ja, ja, het is radio, dames en heren, maar een, wolk van een baby. Met twee <laughs> wandjes omhoog in de kou. Nou, hè? In, een... Eh, oh, is het, hem, is het zo kort geleden nog ja, maar? Ja, net nou. zes weetjes nu, dus... Uh... Dus dat, dat wordt hard aanpoten dan inderdaad voor het komende jaar. Ja, dus dan ga ik weer werken. Dus dan... Ja, oh, we nieuwe... werken ook weer natuurlijk. Eh, ja, eh, het nieuwe jaar dadelijk is mijn zwangerschapsverlof voorbij, dus dan ga ik weer aan het werk. Dus, ja. ja, dus alles, de, eh, ja, het nieuwe jaar is met die kleine man. Dus, Staat helemaal in het teken van de ja, van het kind. Ja, absoluut. Ja, zeker. Oh, ja. Wauw. Hartstikke dus leuk. Ja, het kan niet stuk voor ons. 2021 is afgelopen. 2022, wat brengt dat u, is de vraag. 22 brengt hoop. Hoop op tijd voor elkaar. Hoop dat mensen aandacht hebben voor hun naasten. En laten we hopen dat corona eindelijk tot zijn einde kan komen. Ja. Omdat dat heel veel rust geeft. Ja. Het zijn natuurlijk wel de dingen die we altijd met oud en nieuw wensen. Maar ja, ik denk juist in deze tijd dat het van belang is dat we dat elkaar uitspreken. Maar dat we ook naar elkaar uitspreken dat we dat doen. Dan komt het vast voor elkaar. Dat we die hoop hebben. Dat we die hoop hebben, ja. maar dat we ook uitvoeren. Soms denk je wel, ah, ik stuur die een een kaartje. En een week later denk je, oh ja, ik heb het toch niet gedaan. Ja. Het gaat erom, doe het ook. Een nieuwjaarskaart. De, een nieuwjaarskaart, tijd voor elkaar. Nou, ik heb wel het gevoel, en dat is ook wel begrijpelijk, dat iedereen eh, toch steeds een wat korter lontje krijgt. En, eh, of al heeft. En ehm, ja, ik denk ook, zeker in deze donkere dagen, dat dat eh, misschien nog wel erger wordt. Ja, <laughs> maar, vuurwerk, zijn lontjes en ja, zo. Ja, ja, ja precies. <laughs> <laughs> precies, ja. Ehm, ja, ik hoop echt oprecht ja. Nou, en van u persoonlijk, 2022, wat zit er nog in? Wat zit er in het vat? Of zit er niks in het vat? Kan ook. <laughs> Ehm, ja, wat zit er in het vat? Ja, Voor 2022. Nou, ik eh, heb een heerlijk gezin en ik hoop gewoon dat we met elkaar. Eh, ja, toch eigenlijk wel gewoon zo met elkaar mogen blijven genieten. En eh, met de dierbaren om ons heen. En ik vind dat eigenlijk wel het belangrijkste. Mag ik u misschien wat vragen voor de radio dan? radio. Voor de radio, ja. Ik heb een oud en nieuw vraag, een simpele vraag, zo'n obligate vraag. U voelt u vast aankomen. Mag ik heb een hengel. De vraag is namelijk, 2021 is afgelopen. 2022, wat brengt dat u? Heeft u nog iets dat u zegt van ja? Heel veel liefde. Heel veel liefde? Ja. En hoe doet u dat? Nou, ik denk dat ik eh, daarvoor eh, mijn vriendin gewoon ten huwelijk ga vragen. Wat? Ja, dat gaan we gewoon doen. In 2022. Oh? Eh, is, is dat uw ja, dat is mijn vriendin. Maar eh, wist ze het al? Of is dat eh, voor de radio dat u dat nou zo meteen... Eh, nee joh, dat, dat weet ze lang. Ze, oh, ze weet het wel, gelukkig. Ja, maar niet dat je het echt zo expliciet... Ik dacht, we hebben een scoop. We hebben een scoop. Ja, het is, volgens mij wel. Nou, moe. We hebben wel een scoop. Scoop? Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Ik, ik was, ik, het is niet geregeld hoor. Ik weet niet wat de vraag was, maar... De vraag is, uh, is afgelopen. Hmm. wat brengt 22 voor u? En toen zei meneer, liefde. ja, ik denk dat. Ja. ja. Nou, wat leuk. Ja, mooi hè? Geweldig. Ja. Dan gaan we doen. Dan ga ik het verder niet verstoren met die microfoon ertussen. Dan ga ik je gewoon rustig alleen laten. En, eh, en veel succes wensen in de komende jaar. Ja, dankjewel. Dat lijkt me een heel goed plan. Hartstikke veel succes. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. dancer he can be. Mumble number five.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 Tja, Mambo number 5. Eh, had er nog een stuk meer geloof ik hoor. En George Baker met zijn selection en Over and Over. Wat een mooie herinnering is dat uit 1970. Hier in de show bij Girlfriend. Oh, het schiet alweer aardig op. En ik zie dat de deur open vliegt. En André de Bot komt binnen samen met Fritzio, Boerleider. Zij eh, hebben weer mooie muziek bij zich, zie ik. Een hele USB-stick vol, dus dat eh, gaat hem wel wat worden.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 I make a vow that sometime, somehow. ik hier nog? Waarom ga ik niet weg? Een avond zonder jou komt niet zo vaak voor. Ik zou zoveel willen doen, maar doe geen zak. Ik voel me thuis ontheemd en vlucht naar het café. Ik weet dat ik je mis. De weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem, heel dichtbij. S'nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. straks is het voorbij. Geen reden voor de nacht, voor heel dichtbij. Ik zie hoe het gebeurt en kan er niets aan doen. De tijd dood wat er was, meedogenloos. Weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes je adem heel dichtbij. S'nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. Aan het einde van de show, Katans en intimiteit. En daarvoor, nou, wat zal ik zeggen, hippie muziek, bloemetjes in het haar... Muziek van Melanie en Beautiful People. Ja. Zometeen is het de beurt aan André en Felicio het wordt een hele mooie middag hier bij GoFM, dus blijf lekker luisteren. Stay tuned. Ik ga er zo meteen uit met eh, een hele mooie van ehm, Atomic Kitten, You, die we ook kennen van ELO, Electric Light Orchestra, Last Train to London. Maar Atomic Kitten zingt You dus heel anders. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. Geniet ervan. Ja, ondanks dat het weer een beetje wisselvallig is, maar de temperaturen zijn niet verkeerd voor een mooie wandeling over bijvoorbeeld de Schelderdijk of zomaar ergens in de polder ook hartstikke leuk. Ehm, en ik ben eh, er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn rond 10 uur hier bij GoFam. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. Tot dan.